uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Amerikaanse generaal John Hayton heeft gezegd dat hij een opdracht van president Trump voor een kernaanval zou weigeren als de opdracht in zijn ogen illegaal is. Wij generaals zijn niet gek, zei hij tijdens een discussie in Canada. Hij zou in zo'n geval het gesprek aangaan met de president. Hayton is bevelhebber van de nucleaire afdeling van het commandocentrum Stratcom. De Zimbabwaanse legerleiding praat morgen opnieuw met president Mugabe. Het wordt de tweede ontmoeting sinds het leger afgelopen week de macht greep. Tijdens het gesprek zal vrijwel zeker worden onderhandeld over het aftreden van Mugabe. Bronnen melden dat zijn partij hem morgen ook zal afzetten als partijleider. Het Duitse postbedrijf Deutsche Post is mogelijk voor 50 tot 100 miljoen euro opgelicht, meldt een Duitse zondagskrant. Onderaannemers die voor het postbedrijf brieven ophalen bij grote klanten, zouden honderden miljoenen niet bestaande brieven in rekening hebben gebracht. De aantallen die ze opgeven worden volgens de krant nauwelijks gecontroleerd. Argentinië breidt de zoekactie naar een vermiste onderzeeër uit. Sinds woensdag is er geen contact meer met de Ara San Juan die 44 mensen aan boord heeft. Gisteren zei de Argentijnse marine ervan uit te gaan dat er iets mis is met de communicatieapparatuur aan boord. De onderzeeër wordt niet als verloren beschouwd. Het zoekgebied wordt nu uitgebreid en er is hulp onderweg vanuit onder meer de VS en Groot-Brittannië. Ajax heeft de grootste uitzegen in zijn geschiedenis geboekt. De Amsterdammers wonnen in Breda met 8-0 van NAC. Feyenoord liet opnieuw punten liggen. Thuis tegen VVV Venlo bleven de Rotterdammers steken op 1-1. Herenveen won in Enschede met 4-0 van FC Twente. En Willem II tegen Sparta eindigde in 2-2. Het weer, de meeste buien zijn verdwenen en ook vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Minima tussen 2 en 6 graden met lokaal voorstaande grond. Morgen periode met zon, maar ook een enkele bui. In het Waddengebied kan het hard waaien en net als vandaag wordt het ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Just makes you want to dance. been, been, been down. Sweat on the wall. Sweat on the wall. Sweat on the wall. Been down, been, been down. Sweat on the wall. Sweat on the wall. Sweat on the wall dipping down, dipping down, sweat on the wall, sweat on the wall, sweat on the wall, dipping down, dipping down, on the wall, on the wall, on the wall, on the wall.